Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab... heeft de overeenkomst met Chinese investeerders per direct opgezegd. Youngman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile hun verplichtingen over de investeringen niet nagekomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren... in het noodlijdende Saab, in ruil voor een belang van bijna 54 procent. Het lukte ze niet om goedkeuring te krijgen van de Chinese autoriteiten. Swedish Automobiel blijft wel in gesprek met de Chinese investeerders... maar doordat de overeenkomst nu is afgeblazen... lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije... is opgelopen tot meer dan 100. Er zijn minstens 400 vermisten en honderden gewonden. De afgelopen avond was er ook een zware naschok bij Van... de stad waar het epicentrum van de aardbeving lag... Reddingswerkers zoeken met man en macht naar overlevenden tussen de ingestorte gebouwen. Het Turkse Geologisch Instituut denkt dat het dodental kan oplopen naar 500 tot 1000. Tientallen gevangenen zijn ontsnapt door over de ingestorte muur van hun gevangenis te klimmen. De meeste zijn later vrijwillig teruggekomen. Veel landen hebben Turkije hulp aangeboden, onder meer Israël. De relatie tussen Turkije en Israël is gespannen... sinds de Israëlische aanval op een Turks schip... dat hulpgoederen wilde brengen naar de Gazastrook. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel... beter bekend onder zijn artiestennaam Lebbis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburgen... en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Lebbis vormde jarenlang een duo met Dolf Jansen... maar maakt sinds 2000 ook soloprogramma's. Het weer, het is helder en zo'n 3 graden. In het binnenland mogelijk vorst aan de grond. Overdag volop zon. Het wordt 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het fris aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Heb u ook steeds zo naar die foto moeten kijken terwijl u niet wilde? Gadverdamme, wat zie daar nou? Is dat een been? En wat doet het been met dat hoofd? He, schuift dat been die dode man weg? Of zit dat dan gewoon? En wat doet die kont van die andere man? Nee, ik kijk niet meer. Ja, het was een dictator. Heb heel veel kwaad gedaan. De mensen hebben hem gehaat. En toch, een mens is een mens. Wat en bloed. En dan weer op dat matras in die koelcel. Als een geslachte koe. Niet kijken. Ja, ik weet dat het erg is. Maar waarom moet ik het dan ook nog zien? Ik word als het ware met mijn neus in die bebloede dode man gedouwd. Zoals je dat met een kat doet als je op een tapijt gepist hebt. Nou, als het dan maar wat uithalt in ieder geval. dat die mensen een beetje leven krijgen dan al. En dat die rebellen ook weer niet dezelfde zakkenvullers worden. Ik heb er een hard hoofd in, in de mens. Nee, Anne, probeer nou eens positief te wezen. Ach, vroeger zag je die foto's nooit, hè? Alleen in de Telegraaf. Nu heb iedereen ze. Is het normaal? Straks, straks raken de mensen er nog aan gewend of, of zelfs verslaafd. dan willen ze minstens één dode zien als ze de krant openslaan. Nee, en niet zo cynisch. Afin. De zon schijnt en ik wens u toch nog een fijne nachtrust. Doei Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op eh, groentevrouw.com voor eh, ja, uw nachtelijke eh, wijsheden van, eh, van eh, de groentevrouw. Goed, maar eerst eh, Edo Donkers. Eh, hij was al eerder hier te gast, hè, samen met Abel de Lange en eh, Jan Donkers. Twee radiomannen. Abel bij Radio Noord-Holland en Jan Donkers bij de VPRO. Abel ook als zanger en gitarist, sterk met zijn band, hè, de, de, de, de Bio Mosquitoes. En Jan Donkers als schrijver van maar liefste, wat is het, 14 titels. Allemaal boeken verwant met de muziek zien en het leven in de, in de VS. En samen met Edo trekken ze langs cafés, cultuurzalen en theaters... met hun programma A Song Journey. En u moet het niet missen, echt. Het is zwaar de moeite waard. Het is echt driedimensionaal, hè? Het is verhaal, eh, beeld en, en muziek. Ja, zoiets. Nou, die, die drie eh, D's dan. Klopt niet helemaal, maar goed. Nou, Jan D. vertelt dan. En eh, Edo D., die op geen enkele manier trouwens familie is. Hè, en niet via het concrete bloed, maar, eh, bloed, maar wel degelijk eh, een zoon... in de meer spreekwoordelijke zin van het woord. Absoluut. En misschien gaan onze roots wel, wel, wel vier generaties terug. Weten we dat nog niet? nee, precies. Nou goed, in ieder geval beide, alle drie zijn het grote lovers van de Americana. Van blues via soul en gospel en country tot de rock. Nou, naar mijn weten is er geen continent dat zo verschillende superieure nieuwe muziek heeft opgeleverd als het zuiden van de US. Ja, denk ik. Dat, eh, dat denk ik ook, ja. Ja, dat is eh, heel, eh, heel indrukwekkend wat daar de afgelopen... muzikaal ook indrukwekkend wat daar de afgelopen 100, 150 jaar even gebeurd is. Ja, ja, ja. En, en, en, wat, en, en, de oorsprong daarvan is, het zijn allemaal mensen die natuurlijk daarheen gegaan zijn. Ja. Ja, heel veel Europese wortels die eigenlijk helemaal niet zo worden blootgelegd. En de paradox is dat... 50 jaar geleden waren de rasserellen en de zwarte mochten nergens komen. Maar eh, ze besturen natuurlijk wel de muziek met al hun invloed en blues. En dat is allemaal helemaal waar. Maar de, de, de Ierse, Duitse, en ik denk niet zozeer Nederlandse... maar dat soort invloeden Die eh, zijn nog niet zo heel erg eh, uitgediept. Maar die zijn er wel, ja. Oké, okay. je, je, klinkt alsof je bezig bent ze uit te diepen. Nou, ik vind het wel iets wat, eh, wat er ligt, ja. Ik vind het echt typisch zo'n project... wat een grote meneer als Bruce Springsteen is gaat eh, oppakken. Want die man heeft eh, Nederlands bloed, Italiaans bloed en Iers bloed. En de andere vierde helft zal wel weer wat anders zijn. Puerto Rico of zo. Oh, hoezo? nee. Heeft, hij Nederlands bloed? Hij heeft ook Nederlands bloed. Ja, Springsteen is natuurlijk ook wel weer iets Nederlandsachtigs. En, oh. en zijn bandmaatje Steve Van Zandt, ja, van Zandt dat kan alleen maar. dus ja. daar liggen heel veel spannende, braakliggende terreinen. goed. Nou, A Song Journey heet, eh, ik zei het net al, de voorstelling, een voorstelling als een rijk belegd broodje Americana staat er op jullie site. Nou, ik vind het mooi. Je, je reist per, Greyhound-bus dan van New York via het zuiden, Texas, New Orleans, Austin, door tot aan Los Angeles. En Jan Donkers is dan de chauffeur en Edo en Abel, die brengen de muziekgeschiedenis die hij vertelt tot leven. en achter hen zie je dan dia's. Zijn die van, door jou gemaakt trouwens? Eh, nou ja, dat mag ik op de nachtelijke uren wel eh, eh, op, opbiechten. Dat we hebben eigenlijk gewoon op internet <laughs> betere jatwerk toegepast. en als, als we echt populair worden, dan gaan we ons daar wel druk om maken. <laughs> Oké. Okay, ja, Nee, <laughs> nee, nee, precies. Ja, ja. Nou goed. Eh, vanmiddag had je een optreden in, eh, in Noord. En eh, jij zei, nou, in, in, de, in de top 5 staat hij behoorlijk ja, hoog. In de top 2 zelfs. Ja, we oh. hebben een keertje of 12 gedaan. Of misschien 10 of 12 in die richting. En dit was samen met de Buiksloten Kerk in, in Amsterdam Noord. was ook geweldig. En dit was ook echt een, ja, een, een warm bad. En, uh, Café Mosterdzaadje. Mosterdzaadje, ja. Een heel goed bewaard geheim van, het, van Noord-Holland. Het, zit midden in een woonwijk. Het is een, een kerkje wat al 150 jaar bestaat. In Sandport Noord. Een soort mini-paradisootje Heel, heel schattig, omdat het heel klein is, maar ook een balkonnetje erboven. En eh, het was afgeladen. Het was echt eh, heerlijk, ja. ja. Nou, het is ook de, de, ik, ik, jullie moeten sowieso eh, overal te boeken zijn op zondagmiddag. Want er is geen beter... Ik heb jullie toen ook op zondagmiddag gezien in, in, Kapitein Zeppels in Amsterdam. Het is de meest fantastische <laughs> tijdsbesteding op zondagmiddag. Goed. Ehm, het publiek was het, het, het oud en jong door elkaar? Vooral oud, ja. ja. En we merken echt oud-oud. Eh, eh, dus echt tussen eh, ja, de 55 en 70 is het, het grootste aantal publiek. Maar kinderen worden meegenomen. En de jongeren die, de, die ertussen zitten, die vinden het ook geweldig. Dus het is een kwestie van ze daar krijgen. Maar, maar voornamelijk ouderen, ja. ja, ja. Tot nu toe. Goed. En we hadden het de vorige keer toen jullie hier waren erover... dat er misschien wel een cd eh, van zou kunnen gemaakt worden. Zijn die plannen al iets verder? Nou ja, de heilige Ray Koeder zei het, hè, de VPRO-gids... van de het cd-tijdperk is voorbij. Ja. Daar heeft de grootheid ook wel gelijk in. Maar ik denk wel dat er nog een cd'tje in dit project zit. Met name omdat het volgend jaar Centennial Birth Year van Woody Guthrie is. Dan is het 100 jaar geleden dat de beste man geboren werd. Nou, een Amerikaanse presidentsverkiezing dus eh, Jan Donkers zal weer veel op de schermen te zien zijn. Dus eh, ik denk er wel dat er een cd aan zit te komen. Ja. Trouwens, nieuws, die, die, die, laatste van uh, eh, Hoeder gehoord? Ik heb hem nog niet gehoord. Oh, hij is te gek. Ja, ja dat is goed. Maar laat nou eens eventjes horen hoe Edo klinkt. Ja. Maar dan heb ik eigenlijk een liedje in gedachten waar ik dan ook een beetje een verhaaltje bij heb. Is dat erg? Want dan kunnen we misschien daarna over dat... over, niet te lang praten, maar ik, ik zou een jaar geleden samen met Jan Donkers in een project belanden wat heet Wilderness Plots. En ook aanhakend op Europese roots in Amerika. Een prachtig al bestaand liedjesproject in Amerika... van Christa Ditor, Tim Grimm en anderen... die liedjes hebben gemaakt gebaseerd op een boek van fabeltjes. En dat boek heet Wilderness Plots. Korte fabeltjes, twee pagina's over Europeanen... die in de bossen van Ohio in de 19e eeuw... daar stonden met hun huifkar en een bijl in hun hand. En wie is dat geschreven? Dat is geschreven, goed dat je het vraagt... Scott Russell Saunders is de schrijver hiervan. Dus ik ga een paar zinnetjes voorlezen uit een verhaaltje... wat mij inspireerde tot een eigen liedje in Wilderness Plots. The project was never going to be in the Netherlands. We zouden in uh, theaters gaan toeren... Maar dat gaat ons alsnog nog wel een keer <clears throat> The naming of names. Except for barbaric Indian words, which did not count, the map of Ohio was bald of names when the first white people settled there, as it had been on the day of creation. Without titles for the hills and vales, nobody could be sure where they were when they arrived somewhere. Clearings were named for home places back in New England. which had been named for home places back in Old England. London, Lancaster, Somerset. Most of the ancient world was re represented somewhere on the Ohio map. Athens, Lebanon, Delphi. Trees and fruits and beasts donated names. Beaver Creek, Cherry Valley, Sunfish River. But for all their efforts to imprint their own names on the Ohio wilderness, the white settlers could not eradicate the Indian words. Those haunting syllables crept back out of the soil and sang in the rivers Miami, Ottawa, Cuyahoga, Ohio. Ah, ja. Hoe wist je nou als pionier waar je, waar je was... als je geen naam had gegeven voor dat hoekje daar bij die boom? Ja, dan ja, kon je het niet uitleggen. Maar wat mooi dat die Indiaanse namen die naar boven bleven uit de grond. Nou, eh, dat komt ook een beetje voor in dit liedje. Dit inspireerde mij tot een liedje toen ik nog dacht dat Wilderness Plots ook in Nederland te zien zou zijn. Maar eh, dat is even in de koelkast geplaatst. Dit lied heet Diamond Creek. Geïnspireerd op het verhaal wat ik net eh, heb voorgedragen. I hope you read this letter Sooner than the one I sent before. But that mail train doesn't ride with all this frosty soil and snow. There's a lot to tell since I last wrote. There's a new thing I've seen. 50 yards behind his house runs a bright little stream. A house, well, it ain't much of a house, it's just a bunch of wood put it all in a covered wagon. The most I carried off With some fellow hands, I build it. And when you're here with me, make that little house a home by that little creek. Giving names to all the places, just like two pioneers without putting up some kind of sign. You never find your way back here on the east side of the valley. That water shone right through the trees. The sunlight shone just like precious stones through a coated diamond creek. Chase around the red man. They were keeping the Indians down. The voices chant from the rivers, the spirit rise up from the ground. And in the pitch dark forest, at night we hear their ghosts. They disappear with the morning light. In Diamond Creek they flow. six long letters in 15 weeks, and not one she sent back to me. It seems my words have made her hesitate just to cross that western sea. She'll never set foot on this land, but her eyes I'll always see. Those bright, sparkling waters, that little diamond creek. Ja, een wildernisplat kan je natuurlijk niet over Nederland maken. Hè? Want daar is helemaal geen wildernis meer al heel lang. Nou ja, of het zou zich ook eh, vijf eeuwen geleden moeten afspelen. Dat is een interessante muzikale invalshoek. Nou, maar Nederland is echt helemaal gemaakt. Hè? Dat is waar. Dat is helemaal... Eh, maar goed. Ik ga eventjes zeggen wat er eh, vandaag nog meer te doen is. heerlijk duurt het lang, Dat de eerste musical ever van Annie M. G. Smit en Harry Banning uit 1967 helemaal truttig en hip tegelijk. Nou, het is een fantastische confrontatie eh, met het Nederland van ruim 40 jaar geleden. En ter ere van de 100ste geboortedag van Annie... Eh, liet de AVRO een hoorspel maken van deze musical door Stef Visjager. Erg geslaagd. En die is nu op cd verschenen bij Rubenstein. U krijgt een hapje ervan. Nou, eh, voor het nog met een heel uur hoorspel, hè, hoorspel op herhaling... vannacht heb ik voor u Occulte Moord van de Engelsman eh, Philip Levine. En wederom is de regie van, eh, eh, in handen van Leon Povel. Nou ja, was voor het eerst te horen in de zomer van 1969. En in 72 is het nog een keertje herhaald. Wederom dank aan Winfried Povel, zijn zoon... en Houkje van Veen van Beeld en Geluid. Eh, nog meer theater als hoorspel, ja ja. Nu bijna twintig jaar, eh, na bijna twintig jaar eh, kruipen de actrices Anneke Blok, Marise van Eilen en Miranda Jongeling... weer in de huid van Marietje, Erna en Greet als de presidentes. He, naar het eerste fecaliëndrama van de Oostenrijkse toneelschrijver Werner Schwab. Nou, ik vond het een sensatie twintig jaar geleden daar in het Heilige Wegbad in Amsterdam. door de groep De Trust was dat toen eigenhandig omgebouwd tot theater. Zo'n leuke plek ook, joh. Nou, uh, ja de Weense lente van de warme winkel nog een beetje verlengd, zou ik zeggen. Want Werner Schwab was dus ook een Oostenrijker die niet meer onder ons is. Afijn, het Nationale Toneel herneemt het stuk nu met dezelfde actrices. Maar ik laat u horen hoe het toen klonk. Nou, verder natuurlijk een vers mysterie van Emily. Eh, een belangrijke wetenswaardigheid van Rex van Beuningen... en prettige track tracers, alle drie van Jan Emaus. Nou, tot slot de website www.adelinevanlier.nl. Daar kan je van alles terugluisteren, dat zie je dan. Dan zijn die dingetjes, moet je zo klikken. En je kan ook... Eh, je je abonneren, podcasten. En eh, nou, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Je kan ook vriend van mij worden op Facebook, vind ik leuk. En dan, krijg je ook al die dingen binnen. En nu is het weer tijd voor, uh, voor Edo. Next song, dear. Next song. Vertel er maar over. Dan, eh, dan gaan we, zeg maar, zijn we naar Amerika gereisd in het eerste liedje. En dit is het Amerika van nu wat ik ga bezingen. Het volgende liedje heet Beneath American Skies. En wat ik bij optredens altijd doe, dat ga ik nu ook een beetje doen. Een beetje een spoken interlude op uh, eh, alvast wat gitaargestrum. Ik was in 2008 in Santa Fe, New Mexico. En daar zag ik een fototentoonstelling over het jaar 1968. Nou ben ik zelf uit 1972, dus een Jaar wat ik niet kan kennen, maar foto's brengen zo'n jaar tot leven. Het was de Monroe Gallery en ik zag allemaal beelden uit het jaar 1968. Martin Luther King, Robert Kennedy... Johnny Cash kwam er ook in voor. Black Power, you name it. En ik zag in die foto's wat een ongelooflijk belangrijk jaar 1968 voor Amerika was. Met rassenrellen, noem het allemaal maar op. Alle verschrikkingen. De Vietnamoorlog vergeet ik nog even te noemen. En het was 2008, nog voor die bewuste verkiezingen... dat het allemaal moest gaan gebeuren. En ik liep die galerij uit en ik wist nog niet dat Obama gekozen zou worden. En ik zei tegen een vrouw die daar aan een tafel zat... Well, 1968 was a special year for America. And 2008 could be a special year as well. En ze keek me aan en knikte. We wisten allebei wat ik bedoelde. Dit lied is geboren uit die fototentoonstelling. En de belofte die het land Amerika in mijn ogen nog steeds inhoudt. Silent souls pass by Snapshots in black and white Faces frozen in frames and we all know their names. Anxious eyes away, all the ravages of 68. 40 years down the line, we're still gazing at the shrine. And it's Martin Luther, Kennedy, and yet not a war. And he left an everlasting scar. It is like a nation's gravestone. Now it's yearning for a new dawn, and it's all beneath American skies where many a dream has flourished and died. Uh, those restless clouds disperse against that deep blue dark as the universe. As the evening light dies down beneath American skies. rolling hills of pasture land, for ages worked by human hands. Don't you feel this gentle breeze? Whispered messages of peace. But here the lights got that strange glow. It's like from a different sun. And as another hurricane builds up and makes wild waters run, don't it sometimes seem as if this land just wasn't fit to live on? And it's all beneath American skies, where many a dream has flourished and died. Those restless clouds disperse against that deep blue dark as the universe. As another day dies down beneath American skies. As empires rise and fall, still their monuments stand tall. So, America, what will you be? What will be your lasting legacy? And it's all beneath American skies where many a dream has flourished and died. Uh, those restless clouds disperse against that deep blue dark as the universe. As another day dies down beneath American skies. Edo, wat denk je? Gaat, gaat eh, Obama een, een, tweede termijn eraan plakken? Ik denk het wel, om hele duistere redenen. Ja, Hoe bedoel denk, je? Nou, ik denk dat die eh, politiek, net als bijvoorbeeld een spel als voetbal of zo... dat is zo aan tactieken en aan onechte dingen eh, verbonden. En als je ziet welke kandidaten de Republikeinen naar voren schuiven. Dat is bijna een belediging naar de kiezer van hun kant. Van ja, we weten het eigenlijk niet. Het is, al, het, is het allemaal net niet. Dus hier is die Obama lekker wil laten spartelen in de crisis. En, en dan hopen dat de drie wetgevende organen... die wij altijd vergeten in de rest van de wereld, die ertoe doen... dat die allemaal eh, in republikeinse handen blijven. Maar ik hoop eigenlijk, ik denk dat hij een tweede term krijgt. En als een van die drie rechterlijke machten uh, ook democratisch wordt... dan kan Obama op het gebied van milieu en een aantal andere dingen... ass kicken. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou, laten we het hopen. Ja. Want uh, dat mag toch niet zo als een nachtkaars uitgaan, hè, de eerste? Nee, nee, dat is wel frustrerend als je naar het nieuws kijkt. Ja, zeker. Dan zit ik naar jou te luisteren en opeens hoor ik... Eh, je vorige keer vertelde jij dat... Eh, eh, dat je, nou ja, als, als, als, als yogi eh, gek was van, uh, van Wham en Duran Duran. Want daar zat natuurlijk ook George Michael bij en die kan zeker zingen. Absoluut. Maar je was ook gek op dat vreselijke ei John Denver. <laughs> Maar die kan wel ontzettend mooi zingen. En ik herkende een beetje in jouw zang. dat hoor ik meer, ja. Hoorde ik opeens, ik denk, ja verdomd, ik kan horen dat jij John Denver... Zijn, vibrato in mijn keel hangen. Ja, dat is heel... John Denver kwam al heel vroeg in mijn leventje, toen ik jaar of zes was. En op een of Hoe dat zo? Nou, mijn vader die nam een plaat mee naar huis en die ging dat draaien. Ik had de hele, hele week had ik Annie-song in mijn, in mijn kop zitten. Ja, dat kreeg ik niet meer uit. En op de een of andere manier is dat dan een soort stem waaraan je eikt of zo. dat is de natuurlijke mannelijke zangstem. En eh, het is natuurlijk een beetje soft figuur geworden, maar ja, eh, de liedjes hij kan wel hij zingen. ja. ja, doe het maar eens even na. Ik heb het hem nog niet nagedaan. <laughs> Hey, eh, hoe kwam dat? Was jouw vader was hij was scheutig met nieuwe muziek en was hij daarmee bezig? Nee, nee. Ik heb zelfs in, in heden ten dagen heel veel problemen met mijn vader. We zien elkaar ook niet meer, dus dat is oh. allemaal heel heftig. Ja, dat komt in nachtelijke uren allemaal zo uit uit. Nee, mijn ouders waren beide juist... Mijn moeder is niet meer leven, mijn vader leeft nog wel. Dus eh, heel anti-popmuziek en dat soort dingen. Maar John Denver, dat kon. Ja. Simon Garfunkel kon. Ja, want het was natuurlijk... Eh, eh, John Denver. En, die was heel braaf, John Denver. Precies. Ja, Pete Seeger was natuurlijk ook deugdelijk, want die was lekker links. En, maar John Denver, dat... Had je broers en zussen? Ik heb één zus, ja ja. ja, die was ook nogal in uh, wat je net noemde, musicals en dat soort dingen. Dus die was helemaal... En ik was juist de Duran draaiende ja, ja. figuur die gekke bandjes opnam van zichzelf. Maar het is dus niet gestimuleerd bij jou thuis, nee, eh, de Nee, in tegendeel. dus, Maar eh, jij, jij, jij ging wel gitaarles nemen, dat mocht dan wel? Nou, dat was ook een historisch moment. Mijn, mijn zus, die is drie jaar ouder, had al gitaarles genomen. En heel braaf klassiek. En eh, zo met gitaar zo half op de knieën. En ze kon ook mooi spelen, ze is ermee gestopt. Altijd jammer gevonden. Maar toen ik zei dat ik gitaar ging spelen, zei ik... Pap, mam, ik ga gitaar spelen. En toen ging het vingertje omhoog, het wijsvingertje. Maar niet eh, zoals jullie denken. Nee. Ik wilde liedjes van de radio gaan naspelen. <laughs> toen, eh, welke middelbare school zat jij? Sorry? Welke middelbare school zit jij? Eh, het Koningin Wilhelmina College. Waar zit dat? In Culemborg. Ook wel afgekort concentratiekamp oh. West-Culemborg. Omdat de oh. discipline daar zo... Eh, Want je bent geboren in Den Haag, maar je bent opgegroeid in ja, Culemborg. opgegroeid in Culemborg, ja. Ja. En toen, na de middelbare school, toen had je zoiets van, nou wegwezen? Ja, ik kreeg een vriendin in Amsterdam en toen, eh, ja, toen gingen de poorten van de wereld voor mij open. En had, jij niet, had jij niet, een, een, je wilde niet iets gaan studeren? Maar je wilde in de muziek door, ik of wat? Ik wilde consortium doen. Daar ben ik voor gezakt als een, als een molensteen voor, voor de beide audities. Nou, helemaal gedesillusioneerd. En toen ben ik in een cd-winkel gaan werken in Amsterdam-West. De Gouden Groef. Bestaat die nog? Nee, die is al lang geleden failliet gegaan. En daar heb ik twee fantastische jaren gehad. heb ik één jaar bij eh, RAF Music gewerkt, bij de cd-afdeling. Ook weg. En toen ben ik alsnog milieukunde gaan studeren. En mijn oh. moeder zat altijd in het milieu en zo. Dus oh, dat ja? over haar graf heen uh, ze nog trots op me zijn. Wat deed ze dan? Zij was, eh, toen dat beroep nog bestond, eh, correctrice bij Stichting Natuur en Milieu. Dus eh, Lucas Reinders en dat ja, soort, ja, ja, Lucas, ja, nou, die kopstukken die verzacht zij van een wijzende vinger van haar kant van dit is niet goed geschreven. En, oh, zij let op oh, de Nederlandse die manier. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik maakte de eerste milieuprogramma's, mag je wel zeggen, op de Nederlandse televisie. Oh, Puur natuur, ja. En ik kreeg de Club van Rome nog gelijk bij de VPRO. Nou, okay. is echt tijd ver vooruit. En je hebt dus milieukunde gedaan en daar ben je ook in gaan werken werk ik nog steeds in. Ik geef eh, lessen aan zeevarenden over de zee en over duurzaamheid. Dus niet alleen het milieu, maar ook hoe kan je winst blijven maken... hoe kan je imago eh, goed houden... en hoe kan je nog een beetje aan die mooie zee eh, denken. Wat grappig, mijn zoon die zit op zee. Die zit op zee? Ja. Nou, dit wordt een heel ander programma vandaag. Ik ga de gitaar <laughs> wegleggen. Oh, wat goed, ja. Ja, wat grappig. Ja, ja, ja. ja. Nou, zijn eerste stage. ergens bij de Schotse wateren nu. Hij werkt op, op, iets heel ergs. Welke school heeft hij gezeten? Hij zit, hij zit op de, op de eh, Willem Barens Instituut. Dan dus, heb ik eh, hem lesgegeven. Ja. Echt waar? Ja. hij zit nu derde jaar. Heb jij... Dan ga ik hem nog cursus geven. Wat Echt Waarschijnlijk, ja. Ja, hij is een goede klant van ons, Willem Baars. Goede school. Nou, waanzinnige school. Dus ja, hij komt in januari was weer, pas weer terug, vijf maanden op zee, jongen. Ja, dat is een leven wat wij... Ik mis eh, hem zo. <laughs> dat kan ik me heel goed voorstellen. Hij was twintig. Ja, in elke haven een liefje. Nou, nee, hij, komt helemaal, hij mag hij die hele boot niet af. Nee, precies. Nee, je hoeft tegenwoordig als moeder geen voorbehoedsmiddelen meer mee te geven. Nee. Stel me toch dat schip niet aan. Oh, Maar wat goed dat je dat... Oh, ja, dat, is. Want je zei, uh, je bent... Eh, laatste mm, had ik contact met jou. Zat je in Griekenland? Ja. Dat had ook met milieu te maken? Nee, daar was ik voor mijn vakantie. Maar ik zit oh. redelijk vaak voor mijn werk in Griekenland. Ja. En dan zie je een heel Griekenland dan het Griekenland wat je nu in het nieuws ziet. Ja hardwerkende mensen. En, uh, het zijn de grootste scheepseigenaren ter wereld, geloof ik. Ze hebben iets van kwart van alle schepen. En dan varen ze niet onder Griekse vlag... maar de scheepseigenaren zijn eh, meestal rijk in Griekenland. Dus ik ken er maar eentje, dat is die, ex, die, die, die man van Maria Callas. Dat was toch een grote scheepsmagnaat, Ja, en Onassis had je natuurlijk. Onassis, dat bedoel ik. Die is al niet meer onder ons, dat bedrijf. Maar er, er zijn 20, 30 magnaten voor in de plaats gekomen. Ja. ja. En daar gaat het wel goed mee? Die maritieme sector die floreert. Maar ja, dat gaat allemaal in eigen zakjes. Er wordt geen belasting betaald. En uh, ja, nauwelijks. Het allemaal in Panama, hebben ze een vlag. Ja, hebben ze wel. ja ook dat. Ja. Dus, ja, dat eh, maar, is eh, ook waanzinnig. Ja, hè? Ja, ja, ja, maar het is niet zo dat het allemaal uitschot is. We geven aan een reder cursus die ja, die dat heel serieus meent met zijn personeel en het milieu. Dus het is, eh, er zit heel veel kaf en koren tussen. Ja. grappig. Maar je hebt wel een aantal jaar geleden besloten... Eh, eh, in 2006 of zo had je zoiets van... nou, oké, ik werk, leuk. Ik vind het ook leuk mijn werk, hè, neem ik aan. Ja. Maar die muziek die laat mij niet los. Ik ga nu gewoon, ik ga gewoon. Want je hebt in, bandjes gezeten, Mind Park heb je ja. tijd gedaan. Mindway, ja. met Mathieu Brand, ook een goede songwriter trouwens. Ja. Ja ja. Eh, eh, in Haarlem. Ja. Maar, ehm, en toen zei je van nou, oké, ik, ga, ik ga gewoon een cd maken. Ik ga zelf... Nou, en ging je eh, naar Griekenland. Waar ja, ja, ik ben een ingewikkelde jongen af en toe. Naar het eiland Milos. Dat ligt halverwege Athene en Kreta, Midden in de Egeïsche Zee. Echt paradijsbaarden. En ik zocht een plek. En die heb ik gevonden waar ik mij totaal los kon maken van wat ik hier in Nederland heb. En dat is veel, een lieve vrouw en alles. Eh, maar, maar alleen maar op mijn muziek kon uh, concentreren. En dat is daar helemaal gelukt. Een heel, heel woest eiland qua natuur. Maar eh, prachtige baadjes. En, dus de inwendige mens van Edo heeft het ook goed gehad met tavernes en, en zo. Maar eh, wel een soort woestheid en openheid in de natuur... die ik voor dat Amerikaanse gevoel eh, eh, kon gebruiken. En ja, daar heb ik gek genoeg mijn eerste Americana-plaat <laughs> <laughs> gecomponeerd. Ja, en het is nog steeds een mythische plek voor mij. Het is ik kom er nog vaak. En het is een heel speciale plek voor mij geworden. En ja, als liedjeschrijver, ik ben stinkend jaloers op gasten... als, als zo'n Tim Knol, we hadden het net over. Want ja, die, die gasten die staan nog nat achter de oren. Met hun 18 jaar zoveel op het podium. En ik leef mijn leven eigenlijk achter tevoren. Ik ben dat eigenlijk pas eh, echt gaan doen, eh, zo in mijn dertigers. Eh, ja. De, de, eerste cd heette Warning Signs. Uh-huh. Over zo'n ontzettend leuke foto voorop. Je ziet zo'n zo'n weggetje met zo'n driehoek, met zo'n <laughs> uitroepteken driehoek. Waanzinnig. je wordt er wel vrolijk van. van zo. Maar Warning Signs is, je moet voorbij je Warning Signs gaan. Kom op. Nou, dat zal elke Tim Knol en collega van me herkennen. Je, moet, je bent heel liedjes aan het slijpen, maar op een gegeven moment is het gewoon tijd om uh, to, get it out there. En dat, dat duurt bij de een eh, langer dan bij de ander. Nou, je, je CD is ontzettend mooi ontvangen. En eh, vorig jaar, in 2010, kwam dus de, de opvolger. En daarvoor ben je dus wel naar Amerika geweest. Ja. En, ja. Of weer in je eentje? Nee, met uh, eh, uh, eh, eh, vrouwlief. Moet even denken, dat was drie jaar geleden. Hadden we nog geen, geen dochtertje. En toen zijn we twee maanden door Amerika getrokken. drie maanden, of drie, sorry, drie weken bij vrienden gebleven. Maar de overige vijf weken geland in Austin. En ja, just drive west, young man. En, en Young Girl. En dat was, was een groot succes, ja. Want jij, want nou ja, goed. Weet je wat? Laat eerst maar weer zijn nummer horen. Oké, dan gaan we naar die eerste plaat terug. Ja? En daar staat een lied op dat heet Still Sheer Delight. En dat is eh, het, totale, tijdloze, gewichtloze gevoel... wat ik, eh, wat ik daar in eh, Griekenland beleefde. Still Sheer Delight. I always knew these places exist... Not just in books and poetry and films. It feels so good to linger around here drinking wine, stopping time. See the wind caress the water top like a rippling veil on the softest skin. If the sea won't offer us none, we'll lead out on the water's edge. Where sunburned faces smile, won't you share some with me? Some of your still sheer delight. Cause that feeling of peace, it's so hard to come by and I will take it on with me. Some corner of my suitcase. And if I lay down trouble in the darkest night, I can still taste that still sheer delight. Some words shine like silver but the silence is golden. The way that I feel here is my reason. shedding tears to the big sky unfolding. All these moments of contentment, like spring waters in the deepest well. And now and then I will drink a little cup just to fill me up leave enough for the rest of my ride. So won't you share some with me? Some of your still sheer delight. Cause that feeling of peace, it's so hard to come by. And I will take it on with me corner of my suitcase. And if I lay down trouble in the darkest night, I can still taste that still sheer delight. So good to know these places exist Even fout aan het einde. Ik was even een oh, akkoord, akkoord kwijt. Het komt door de nachtelijke uren. Oh, ik vond het wel mooi. Oké, dat had ik niet moeten zeggen dan. Nee, nee. En weet je, in de imperfectie toont zich... Dat is waar. De whatever. <laughs> nee, precies. Nee, uh, de mens. Ja, de mens. En dat is heel goed met de SCH. Ehm, eh, ik, ik zat te denken, hoe, hoe schrijf je nou zo'n liedje? Hoe, hoe gaat dat? Nou, dit, was wel, eh, dit kwam wel van heel diep, eh, een heel diepe eh, vorm van, van, van rust... Die ik, die ik zelden in mijn leven gehad heb. van zo voor jezelf kunnen zorgen, ook in spirituele zin. Dus prachtige natuur om je heen. Je ritme elke... Eigenlijk geen ritme elke dag, maar je, maar je gewoontes van... ik ga daar mijn kopje koffie drinken en... Ja ja, geweldig. Maar, die tekst, hè, want eh, je schrijft in het Engels. Maar dat deed je dus ook al als, eh, als kind of als middelbare school. Toen je gitaar ja. had. En, ja. Want je trad op, zelfs op school, hè, in de aula. Van, ja. Eh, ja, ja, dat was wel een, een belangrijk moment voor me tijdens de kerstwijdingen. Want Koningin Wilmi College was een zeer christelijke school. Dat is het nog steeds. Ja. Dus had je wijdingen, kerstwijdingen. En dan zat daar 600 man. En daar heb ik toen een heel zielig liedje gezongen over een meisje wat ik niet kon krijgen. Nou, dat was echt... Doe eens, doe eens. Staande... Weet je het nog? Nee, nee, nou, oh, nou, nee, dat, als ik dat terughoor dan... Uh... I'll kill myself then. Nee, dat is echt in het Engels? zelfmedelijden van het ergste soort, uh, eh, textueel. Maar het was in het Engels, Walking Alone heette het. Maar het was wat ik, wie ja, op dat moment was op het podium. En er zat al heel veel essentie in van, van de Edo die nu eh, voor je zit. Maar, wat het grappige is, is dat je... Dat, dat deed je dus al, hè? Mhm. Dus eh, maar je durfde dat niet te dromen, omdat de cultuur ook thuis niet zo was... dat je daarmee doorging. Misschien. Hoe bedoel je? Nou, eh, ik bedoel, had je toen al ambities om, om dat te gaan doen? Ja, ja, ja zeker. Ja. begon... Want het grappige is, is dat je dus... Je bent naar Amsterdam gegaan, je ging cd-winkels werken. Oké, okay, eh, consortium werd niks. Maar je bent cabaret gaan doen. Ja. Dat verbaast mij zo. Ja, dat is toch de lollige kant van, eh, van Edo, die er ook wel was en is. En, eh, en ja, met een maat van eh, slappe bandjes opnemen en, en, gekke liedjes. En dat monden uit in ons heel eigen wereld bouwen. En, en toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven. En heb ik gemerkt wat een onmogelijk taal Nederlands ook is... voor het schrijven van een liedje. Ach, er zijn er voor mij, ik ben heel streng denk ik op twee handen te tellen uh, eh, liedjeszangers en schrijvers... Die, waar, waarbij ik niet meer aan het Nederlands denk. Robert Long, helaas niet meer onder ons, klein orkest. Maar bij heel veel liedjes denk ik... Ja, noem nog eens wat. Wie, wie vind je nog meer Broe, dat wie vind nog meer? Ja, Dr. Hans P. in zijn soort natuurlijk met zijn, met zijn komische... Maar, eh, maar ook soms eh, melancholieke liedjes. Ja, wie nog meer? Ja, Doe Maar natuurlijk. Dat, dat zijn de Nederlandse Beatles. Maar ja, van wat ik tegenwoordig hoor, eh, nee, ik, eh, het kan mij niet meer bekoren. Ik, ik, muziek moet ik geloven. Of het nou een fun nummer is of een melancholiek nummer. En ik geloof de meeste teksten die ik hoor, die geloof ik niet. Dan denk ik, dit, gaat, dit is alleen maar een pose of een... Wat je in Amerikaanstalige muziek natuurlijk ook hebt. Maar in Nederland wordt het zo duidelijk. dat eh, Zo'n band als Bluff, muzikaal prachtig. En die Pascal zingt mij tien keer van het podium. Maar laten ze nou alsjeblieft eens één goede tekst schrijven. Ja, dat ik mag ik misschien niet zeggen. Eh, maar, eh, maar dat vind ik echt. Theo Nijland wel eens gehoord? Nee, dat is ook een naam. Fantastisch. Maar Robert fantastisch. Long met het volle nummer als afscheid... dan denk ik echt, ook bij mezelf, maar bij andere Nederlandse schrijvers... terug naar je hok, werken. Okay. Dat zijn zulke mooie liedjes met, met zulke... zulke nou, Theo Nijland vind ik eh, onverslaanbaar bijna. Maarten van Roosendaal. Ja, maar dat, ja. Morgen Theo, Theo, Theo Nijland, hoe heet het? Ehm, première van een nieuw stuk. Ik ga kijken. maar ik ken heel veel niet hoor van de hedendaagse muziek. Maar als ik, wat ik op de radio hoor, word ik zeer door ontmoedigd. Ja, Maar wie inspireert jou dan wel? Ik heb, je, je hebt je twee dingen meegenomen. Ja, nou misschien aardig eh, om... Eh, eh, om nu naar Christy Moore te gaan. Christy Moore is een, uh, een, wereldberoemde zanger in Ierland. En Bono en, Els Costello lopen ook met hem weg. en dit is een liedje... Het is, wat, de, het is de broer van? <clears throat> het is de broer van Luca Bloem. En het is prachtig, want eh, Luca Bloem heet eigenlijk Barry Moore en is de jongere broer van Christy Moore. En die heeft zijn naam veranderd van ja, anders gaat iedereen mij met Christy Moore vergelijken. En nu is Luca Bloem bijna populairder dan Christy. Ja, ja. But he's okay about that. Ja. En hij klinkt, ja, hij klinkt als een kroegbaas eh, met een zware Ierse stem door, door de whisky eh, gerijpt. En dit liedje vind ik zo bijzonder omdat ehm, ik hou niet van plakketjes van muziek, maar er bestaat het plakketje folkmuziek. En het liedje wat we gaan horen is voor mij de metafoor van folkmuziek. En heel veel volksmuziek, folkmuziek, zingt over de meest... wordt de meest verschrikkelijke dingen bezongen op een hele vrolijke manier. En dit lied gaat over militairen die binnenstormen en mensen doodschieten. En het is een heel vrolijk deuntje. En heel veel folkmuziek, die heeft dat. Ah. Leed wat gerijpt is en wat, wat in een krachtig lied wordt omgezet. Dus melancholie wordt omgezet in, in kracht. En dit liedje vind ik daar een, eh, een prachtig voorbeeld van. We call it apartheid, internment, conscription, partition, and silence. It's a law that they make to keep you and me where they think we belong. They hide behind steel and bulletproof glass, machine guns and spies. And they tell us who suffer the tear gas and the torture that we're in the wrong. No time for love if they come in the morning. No time to show tears or for fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why. And the sound of the sirens, the cry of the morning. They suffered the torture, they rotted in cells when crazy wrote letters and died. The limits of pain they endured but the loneliness got them instead. And the courts gave them justice, as justice is given by well-mannered folks. Sometimes they fought for the will to survive, but more times they just wished they were dead. No time for love if they come in the morning, no time to show tears if her fears in the morning. No time for goodbye, no time to ask why and the sound of the sirens, the cry of the morn. They took away young Francis Hughes and his cousin Tom McAwee as well. They came for Patsy O'Hara and Bobby Sands and some of his friends. In Boston, Chicago, Saigon, San Diego, Warsaw, and Belfast. Heel onerbiedig. We gaan hem afknijpen, Christy. Want eh, dit is jouw uur, weet je. Hè? Dus, <laughs> maar ehm, eh, ik begrijp wat je bedoelt. Een heerlijke stem. Eh, Ierland, Ierland in het zuiden van Noord-Amerika. Is, is dat er ook? Ja, ik denk zelfs ook in het zuiden. Maar ik, met name in het noorden zijn die Ieren blijven hangen. In Boston, in New York. En dan gingen ze van die fistfights. Hè, gingen ze elkaar eh, kapot rammen met hun blote vuisten. Echt eh, rouwdouwers. Want degene die daarheen gingen naar Amerika... waren van natuurlijk vaak landlopers en geen lievertjes. Ja. Maar... Heb je erg verdiept in de geschiedenis van Amerika? Eh, niet genoeg, nee. Ik, vooral via muziek en via... ik, zou me veel meer kunnen verdiepen. Maar via liedjes kom je een eind ja. We hadden het net over dat Nederlands. Dat is het totaal niet voor jou. Ik, ik blijf het toch een beetje... Ik begrijp aan de ene kant wel wat je bedoelt, maar het is gewoon... Eh, eh, dichten of, of een tekst schrijven in, in, in niet je eigen taal... dat is toch iets anders. Dat is... Ja. Ik, ja, nou goed. Jij, als jij in Amerika komt, zei je de vorige keer... dan, dan overvalt jou een gevoel van, van, van wijsheid. Eh, dat je ziel kan ademen. Dat je... Mhm ja, hoe zei het? Eh, je hebt een extreem goed geheugen. Of je hebt de uitzending van de vorige keer afgeluisterd. Juist. <laughs> Allebei dus, Adeline. <laughs> Moet je wel te vriend houden in Hilversum. <laughs> Maar, uh, nee, maar goed. maar dat, maar dat gevoel van, van dat, dat heb je natuurlijk helemaal niet in Nederland. Want we hadden het al over, Nederland is gewoon volledig aangelegd. En, en daar kan je, zoals je in, in, zo'n in de Egeïsche Zee op zo'n eiland... Nou, of waar jouw zoon studeert heb je het wel bijvoorbeeld, ter Schelling. Je hebt plekken in Nederland waar je dat wel kan voelen. En daar gaan songwriters ook vaak heen. Wende Snijder schijnt vaak uit te waaien daar en Ellen ten Damme. Juist op dat soort plekken om in de duinen te lopen en die wijsheid te voelen. Maar ze zijn schaars in Nederland natuurlijk. ja ja. En maar, wil even zeggen, Engelse taal is voor mij verweven met dit soort populaire volksmuziek... zoals bijvoorbeeld Italiaans of Duits dat met de opera is... daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Van, ja, voor mij klinkt het heel, voelt het heel logisch om in het Engels te, te, te, dichten en te, eh, te creëren. Omdat het voor mij vastzit aan, aan deze muziek. Ja. En eh, ja, dan ga je er ook in voelen. En dat, dat was al toen ik een jaar of twaalf was, ja. Dat het Engels was en niet Nederlands. Dus, eh, maar ik heb groot respect voor, respect voor mensen die het ook in het Nederlands kunnen. Want het valt niet mee, eh, de Nederlandse taal. <laughs> is echt, eh, in dichten en eh, romans zijn we natuurlijk een heel rijk land, maar in de liedjescultuur is dat is best wel een barrière hoor, dat schrijven in Nederlands. Nou goed, we gaan terug weer naar Amerika. Um, iets, iets, laten zien. Ja, wat, wat ik een heel erg mooi nummer vond, ik weet helemaal niet of het op je lijstje staat, van jouw nieuwe plaat. Dat is het lied over dat jij drinkt uit de bron. Ja. Dat vind ik een heel mooie, hele mooie tekst en een heel mooi lied. Dankjewel. Die was ik net van plan. Oh, nou. Dus hangt in de nou, lucht. Zeg, dat is niet te geloven. <laughs> Telepathie. Ja. Drinking from the same well. Ja. Een namecheck naar de grootte van het lied. Volgend jaar is hij 100 jaar geleden geboren. Woody Guthrie komt ook in het liedje voor. Drinking from the same well. So here I am, a Dutch boy with a Texan heart. Lately I've been thinking about how I ever started out. For 30 odd years I've been trying to get some rest, but my mind was always reaching out to those places far out west. Your travels made you ramble across the heartlands of this back Ik ben even de tekst kwijt. Het komt echt door de nachtelijke oh, uren. Oh, ik heb vandaag al opgetreden. Oh, ja, ja, ja, ja, Zal ik het Travels made you ram Cross the back roads of this heartland You might rest it down your weary bones On the place where I stand And if you could see what this world is coming to Mr. Guthrie, nothing's changed Your story still ring true Could I follow one of your footsteps? Could I take the stage just for this four minute ride? From the days of your youngest youth, your voice was heavy with the weight of truth. From all the stories you would tell. I know we're drinking from the same well. like a slow Townsend's answer of some consoling sorrow, his deep mystic baritone. that speaks of new tomorrow, cause every bitter tear has to grow on the vine, like reaps in the burning sun. They will bring the sweetest wine. Could I follow one of your footsteps? Could I take the stage just for this three minute ride? From the days of your youngest youth, your voice was heavy with the weight of truth. And from all the stories you would tell, I just know we're drinking from the same well. Drinking from the same well. from the seam where Now I finally know why I can relate. Riverland 5,000 miles away, cause everyone yearns for identity. just like me. I'm every restless troubadour roaming down this road, just looking for a time and place for my stories to be told. So let's get around the well and quench our thirst. Let us all sing out loud about our endless wanderlust. Can we follow one of your footsteps? Can we take the stage just for a little while? From the days of your youngest youth, your voice was heavy with the weighty truth. From all the stories you would tell Just know we're drinking from the same well. drinking from the same well. drinking from the same well. met een jong dochtertje thuis met eh, wat slaap. Ja, hoe oud is ze? Ze is 15 eh, eh, maanden nu. Ja, ja maar juist als je dan weer wat meer tot rust komt... dan voel je, dan is de tank soms even leeg. maar ze slaapt nu toch wel door? ze slaapt hopelijk op dit moment door. Want dan slaapt mijn vrouw ook. <laughs> Oh, hoe heet ze, die dus, kleine? Ella. Ella, all right. Hey, ehm, nou ben ik helemaal van slag af. En dan wou ik heel iets anders vragen. Eh, oh ja, nee, ik zat hier ook te kijken uh, naar de eerste cd... want die krijg ik nu pas van jou, hè, Morning mhm. Science. Ik heb alleen... Eh, Schande ik niet hier? Nee, a, a Sense of Home. Uh-huh. Hè, nou, dat, dat sums it all up, hè. Want Amerika, daar, daar voel jij je thuis, dus... Ehm, de, producer, een producer kiezen voor je cd, dat is mhm. belangrijk. Absoluut. En je bent heel erg gelukkig met Gabriel Peters. Ja. waarom? Eh, om heel veel redenen. Gabriel is echt een, eh, een heel belangrijke man voor mij nog steeds en geweest. Hij vond al na de eerste plaat dat ik daarna met iemand anders moest eh, gaan werken... omdat hij dacht dat ik naar een andere sound op zoek was. Dus zo galant is hij ook. Hij hoort wat de artiest nodig heeft. Ja, Gabriel is, is iemand die zijn projecten heel nauwkeurig uitkiest. Niet op geld of inkomsten, maar, maar puur waar geloof ik in. En echt, ja, wat, wat, ik vind een genie hoe hij eh, de, de, de, kleuren van een nummer naar boven kan halen... en al het overbodige kan, kan, kan wegkapen en zeggen... dit is de essentie van het lied. En eh, hij is sound engineer en producer tegelijk. En uh, eh, geweldig arrangeur. Hij heeft één liedje wat ik misschien als laatste zou speel. Resurrection Town heeft hij een harmony vocal ook op gedaan. En dat nummer heeft hij helemaal naar zijn hand gezet. En de drummer was het aan het indrummen. En die zei, nou Gabriel, dit, dit moet gedelete worden. En hij is een Brabander, dus hij praat, hij praat ongeveer... Nou, die drummer dacht van, dit is gewoon niet goed. En Gabriel zei op zijn Brabant stem... Luister, Sanne heet hij, waar hij tegen had. Sanne, luister, ik, ik geloof echt dat dit lied wordt echt het beste nummer van de plaat. En dat ga jij straks zeggen over vier. En het verdomd als het niet waar was. Het werd echt een van de hoogtepunten van de plaat. Is Gabriel, hij komt hij uit Helmond? Hij komt eh, uit Eindhoven. En eh, hij is ook producer van uh, eh, J.W. Roy bijvoorbeeld. En Benny Jolink van Normaal. En, ja, een genie. Nou goed. En een heel fijn mens. Ja, oké. dan gaan we dat... Eh, eh, we gaan gewoon naar jouw laatste nummer luisteren. Resurrection Town. Een nummer waar ik beslist wakker bij blijf. Maar hopelijk onthoud ik de teksten met mijn slapige kop. <laughs> Ik ga dit helemaal goed maken. Nou ga ik me schuldig voelen. Ik, I didn't give it all. Dan ga ik daarvan wakker liggen. <laughs> Resurrection Town. Kort liedje. One, two, eh, one, two, three, four. of some city cat. Could be any town around the world. His face is lit by the passing streetlight. Your arm around your girl. You're gonna paint the town tonight on this average Saturday night. Drown your troubles in a couple of beers and are gonna feel just right. The tail lights glow in traffic lanes, running on like blood to red veins to the heart of a big city beating. And in that labyrinth of city streets, it's a million restless souls like me, joining one metropolitan song. Noisy bars and exotic fragrance. the city awake. I'm gonna drive on down. Resurrection town. Yeah, I know I've been a minstrel boy of the country roads I've roamed. But the lure of the city just pulled me back to help me lighten up my load. I spent two weeks with my own heartbeat and the silence got too loud. I wanna disappear to that city skyline and get lost in the crowd. The lights glow in traffic lanes, running on like blood. The red veins through the heart of a big city beating. And in that labyrinth of city streets, it's a million restless souls like me joining one metropolitan song. neon lights blink one by one, shining like a midnight dawn. I'm gonna drive on down the resurrection town. I'm a walking contradiction, though I cannot seem to choose between a slow strumming folk song and the big city blues. And the tail lights glow in traffic lanes, running on like blood, red veins to the heart of a big city beating. And in that labyrinth of city streets, it's a million restless souls like me joining one metropolitan song. Noisy bars and exotic freaks, it's the city awakens. I'm on a drive on down slick. The resurrection town. I'm ready to. The resurrection town. Yeah. Ja, dit is live radio. Verslikte me. Uh, <laughs> hey, uh, ontzettend lief dat je hier was. Ik wens je heel veel succes. Ik vind het ontzettend jammer dat je niet met een band bent. En ik hoop dat het een keertje gaat, eh, gaat gebeuren. Ja, dat uh, volgende keer kom ik met een, eh, een combo. Of Dat zou toch te gek zijn? Ja. ja. Een keer voor een schoolvakantie. Dat ja, precies. leraren in mijn band ook kunnen. Oh, er zitten ook leraren bij? Ja, er zitten ook leraren Oké. Ja. nee, want het is altijd dringen in de eerste vakantie. Oké, ik ga er rekening mee houden. Absoluut. Want, all, uh, all Oké. Nou, ik wens je heel veel succes. En, Dankjewel. tot volgende keer.